Aan Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste dag van het Kamerdebat over de regeringsverklaring zit erop. Duidelijk werd dat sommige oppositiepartijen fel van leer trekken... tegen het voorgenomen beleid van de minderheidscoalitie... terwijl anderen openstaan voor samenwerking om het beleid bij te stellen. Bijvoorbeeld als het gaat om de AOW-leeftijd en het armoedebeleid. De komende dag zal premier Jette reageren op de vragen die zijn gesteld... en er wordt gestemd over de ingediende moties. Nog nooit zijn er zoveel journalisten gedood als afgelopen jaar. Het Comité der Bescherming van Journalisten telde de dood van 129 journalisten en andere vertegenwoordigers van de media. Israël doodde veruit de meeste van hen. Het gaat om 86 mensen, met name in Gaza. Een Amerikaanse astronaut heeft bekendgemaakt dat hij de reden was... dat vorige maand vier mensen werden teruggehaald uit het ruimtestation ISS. De vier moesten voortijdig terug vanwege een medische noodsituatie bij een van hen... maar er werd niet bijgezegd bij wie. Het waren twee Amerikanen, een Rus en een Japanner. De 58-jarige Amerikaan Mike Finke heeft nu gezegd dat hij een medisch probleem had... maar het blijft geheim wat hij mankeerde. NASA zei eerder al dat het niet ging om een ongeval in het ISS. In de tussenronde van de Champions League hebben Atalanta, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Galatasaray zich geplaatst voor de achtste finales. Atalanta Bergamo schakelde Borussia Dortmund uit dankzij een strafschop in blessuretijd. Real Madrid versloeg Benfica. Paris Saint-Germain had genoeg aan een gelijkspel tegen AS Monaco. En Galatasaray gaat door ten koste van Juventus. De Turkse ploeg verdedigde een 5-2 voorsprong. Maar zag Juventus, dat bijna de hele tweede helft met 10 man speelde... met 3-0 langzij komen. Dankzij twee doelpunten in de verlenging plaatste Galatasaray zich voor de achtste finales. Het weer. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden.